In mijn vaders arreslee nam ik altijd vrienden mee. In dat dorpje in het dal, waar ik altijd komen zal. Want met die en met ons had ik altijd de meeste chance. O mooie sneeuw. So.